Bosma nam het op tegen Tom van der Lee van GroenLinks PvdA en kreeg uiteindelijk dus meer stemmen. Je hoort mijn collega Roel Bolsjes vanuit Den Haag. Het was een spannende strijd. Er waren zelfs twee rondes nodig... omdat in de eerste ronde geen van de kandidaten een absolute meerderheid had. Nou, nu is Martin Martin Bosma dus de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Hij zal uiteraard debatten gaan leiden. Maar als voorzitter heb je ook andere taken. Bijvoorbeeld buitenlandse gasten welkom heten en het parlement vertegenwoordigen bij herdenkingen. Het leiden van debatten is voor Bosma niet meer nieuw. Hij was al ondervoorzitter. En dan vervang je de voorzitter als die niet kan. Een bijzondere brief voor de politie in Arnhem. Daarin schrijven ouders dat hun kinderen betrokken waren bij een gewapende overval in een woonwagenkamp. De ouders zeggen dat ze een goed gesprek hebben gevoerd met hun zoons... en dat ze hebben gevraagd om sorry te zeggen tegen het slachtoffer. Maar dat is voor de politie niet genoeg. Zij willen dat de zoons zich melden. Bij de overval werd een man van 59 in zijn huis bedreigd met messen. En een mooi overhemd of een lekker sexy topje. Nou, het kan allemaal uit als je naar de nieuwe gay bar in Amsterdam gaat. Want het is daar de bedoeling dat je naakt naar binnen gaat. Ehm, nou, ik wil uh, eigenlijk altijd een naaktclub eh, beginnen. Ever since I was a little kid. En ik geef je een gevoel van vrijheid die je normaal no, nergens anders ervaart. Ja, je mag trouwens wel een kledingstuk aanhouden, maar dat je verder met de billen bloot moet, dat snappen deze mannen wel. Nou, ik denk zeker dat eh, eh, generatie 50 plus, die, eh, die zijn niet van de grinder en andere apps. Ik, als ik zo kijk naar de plek en de sfeer en uh, denk ik dat het heel veel potentie heeft. Als je bijvoorbeeld Club Church neemt, dat is toch veel meer een disco. Dus dan kan je toch minder goed met elkaar praten en dit is toch veel meer eh, dat je gewoon gezellig aan een bar zit en een, eh, en een balletje spelen. En een balletje spelen betekent hier trouwens gewoon poelen, want de nieuwe naaktkroeg is geen seksclub. En dan nog het weer. De rest vanavond kans op wat motregen. En vannacht wordt het weer droog. Morgen een droog dagje met soms kans op zon.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 Maar ja, ik ben ook niet even voor één gat te vangen. We hebben dan nog altijd het uh, free player op het, op het <laughs> grote computer staan hier vanaf de, de, studio. Dus die heb ik nu maar er weer even bijgepakt tweede uur is begonnen met deze 12 Inch From Heaven. Eh, dat is een beetje de voortzetting. Nou, voortzetting. De voorloper van The Sign of Leo. Um, Martin Postma is, eh, eigenlijk Martin Erich, is bezig om al dat werk opnieuw uit te brengen. En het moet gaan uitmonden in een soort van album. Dus dat is wat hij aan het doen is. Verder met het materiaal wat er allemaal aanstaan is. En dit is Joya en Zacht Vlees. Samen in de auto, ik kijk om me heen. En ik zie hoe de zon ons volgt en ook ik vertrouw op jouw idee. Van een bestemming en ik hou niks stevig vast. Ik waai er wat omheen, ik ben saai. te, te hopen dat uh, gast nummer 2 zo direct ook deze kant op komt. Maar ik begin even met gast nummer 1. Eh, want die is inmiddels wel... Je mag wel even een beetje de microfoon naar je toe trekken. Want anders dan ben je niet... Zo, ja, ja dat gaat helemaal goed. Gaat helemaal goed. Ja, er gaat van alles en nog wat mis. Want ik denk, ik haal even een pen uit het pennenbakje vandaan. Die ligt allemaal op de grond. Bam! Het hele zootje. Dit is de dader. Dus <laughs> Dit is de dader, jongens. Hallo, kijk eens even. Dit is de dader. Dit, dit, deze, deze heeft het dus gedaan. Het pennenbakje is omgedonderd door een kersthamster. Dus, eh, van een eh, groot grutter. Die op de kleintjes let. Maar nou ja, nu verdwijnt ook de, <laughs> nu verdwijnt ook de, nu verdwijnt ook de kersthamster eh, achter het, eh, achter het bank. Gewoon helemaal klaar. Eh, ik ben er helemaal klaar mee. Goed, uh, Sterren, nou, je, je, je, bent, je bent in ieder geval vrolijk. Dus <laughs> ja, zeker, ja. nou ja, wij ook inmiddels. want alles doet het weer. Dus, <laughs> dus ja. Dus, ja. begin even met jou. Ehm, ja, want eerst natuurlijk, jij bent ergens in 2020, 21 begonnen, hè, geloof ik. Of 19 zelfs nog. Eh, met muziek maken. Nee, met het, met het, uitbrengen. met het uitbrengen van... Volgens mij eh, mijn eerste single kwam in 2019. Ja. ja. 2019, hè? Ja, want dat weet nog. Dat was net voordat ik eh, meedeed met de popronde. Ja, oh, ja daar heb, je, heb je daar ook nog aan meegedaan dan, aan die popronde? Ja, ja, dat was in 2019. Ja. En ehm, ja, dat was de laatste keer voor corona. Dus daarna dat was toen even allemaal leuke dingen en toen ging alles op slot. Ja, <laughs> dat was meteen ook een downsize. Eh, ja, Zit je gelijk eh, in een heel hoog level en denkt van leuk, het gaat allemaal mooi beginnen. En, eh, nee. Ja, toen kwam er een een of ander virus ertussendoor. Ja, dus dat was ja, eh, Sven gaat eh, naar eh, microfoon 4. Dus ja, cameramensen opgelet. Jij moet hem wel even mee laten, laten bewegen. Want anders dan sta je halverwege ergens, weet ik allemaal wat. Maar dat is even jouw verhaal in het kort. je bent hier overigens eerder geweest onder de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Datzelfde geldt ook voor je buurman, eh, Sven Ros. Want eh, ja, go ook goedenavond. Goedenavond. Ja, ja jullie waren uh, gewoon al begonnen. Ja, ja, ja, ja, maar jij moest ergens water halen. Dus ik denk, ja, ik begin maar. Want het plaatje was afgelopen. Dus ik denk, dan begin ik maar met sterren. Jij bent, je bent hier ook eerder geweest. Dat was vorig jaar. sterren volgens mij twee jaar terug alweer. Dus 2021. Jij in 22. Maar wel alle twee onder de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Vandaag even niet. Dus nu onder Alternative FM. Maar ook jij hebt aanleiding. Sterren trouwens ook, komen we zo op. Ehm, met een nieuwe EP. Sterren heeft ook een EP uitgebracht. Jij ook? Klopt. Ja. ja. Ehm, wat is het eh, verschil met deze EP en die vorige EP's die je hebt uitgebracht? Of de vorige EP? Ehm, nou, dat, dat, is best wel een, eh, een vraag tot de kern meteen. Ja, ik heb het best wel anders aangepakt. Ehm, ik dacht, ik ga gewoon eh, lekker, lekker wat opnemen. En het is <laughs> uiteindelijk een akoestische EP geworden. Dus hij is akoestischer. En het proces was, maar dat is voor de buitenwereld tot minder zichtbaar. Maar voor mij was het proces wel lekker eh, relaxed. Eh, april, in april opgenomen en in november was alles uit. Dus dat was een vrij korte cyclus en dat beviel me wel. Dus dat, ja, ja dat je, bent er, je bent er onder meer voor naar Wenen geweest, geloof ja, ik. Ja, klopt. Ehm, ja, je was toch tot voor kort was je nooit in Wenen geweest? Nee, nou, ik heb een, eh, een vriend van mij. Eh, ik heb een jaar in Londen gestudeerd. Eh, en ehm, een vriend van mij die is producer en die heb ik daar ontmoet. En hij komt uit Wenen. Mm. Hij is weer terug verhuisd sinds vorig jaar. En is een studiocollectief begonnen in, in Wenen. Dus ja, dat was 1 en 1 is 2, toch? Ja, ja. Dus eh, en eh, even mooi eh, naar een stad waar je nog nooit eerder geweest bent. Ja, klopt. Ja, dus dat was, was een ja, uitgelezen mogelijkheid voor mij om, om gewoon lekker ergens anders heen te gaan en muziek op te nemen. En ja, het voelde als een soort retreat. Ze hebben studio ongeveer een half uurtje uit, uit de stad. Dus echt ja, in in een of ander dorpje. eigenlijk voelt het alsof je in de middel of nowhere zit, maar je zit heel dicht bij Wenen. En, ja. Dat was heel, eh, heel bijzonder. Heel leuk, ja. Ja, eh, weer even naar Sterren, want eh, jij hebt ook een EP uitgebracht. Iets eerder als van Sven. Want die, van Sven kwam net een tikje later volgens mij uit. Ehm, de hoop en de aftermath. Oftewel, de hoop en de nasleep. dat was nogal een vrij persoonlijk EP, geloof ik ook. ja, ja, al mijn werk eigenlijk hoort Het, en allemaal gewoon mijn eigen verhalen en mijn eigen eh, gedachten dus over ervaringen. Hm. En ehm, ja, het ging over een, beetje een fase waarin ik die nummers allemaal schreef. Eh, dat ik een beetje een, eh, elke keer hoopvol was. En dan dat dingen niet gingen zoals ik wilde dat ging. En hm. dan moest ik die teleurstelling weer een plekje geven. Zeg, vandaar die titel. Ja. Ehm, dus ja, dat dat is een beetje, eigenlijk, het verhaal. Dat is een beetje het verhaal achter jouw EP. Ehm, dan even waarom jullie alle twee hier zijn. Uh, Sven zag ik bij jouw EP-release eh, eh, bij Paradiso met een camera ergens door de zaal heen, uh, heen zwoegen. Dat vond ik ook wel leuk. Maar daarvoor wist ik ook dat jullie met z'n tweeën een optreden hadden gedaan... in het Zuiderzeemuseum Museum in Enkhuizen. Dat was volgens mij de eerste keer dat jullie eh, bezig eh, zijn geweest, met z'n tweeën, toch? Ehm, een optreden wel, ja. We, ja? en ik eh, zien elkaar al wel een tijdje of voor, voor muziekdingen. Ja. En ehm, ja, ik denk zelfs... Ehm, ja, Sterren speelde in 2017, deed ik mee aan Popsport. Die speelde Sterren in het voorprogramma van oh, onze, ah, ons afsluitend optreden. Want zij had het jaar daarvoor Popsport gewonnen. Dus dat is mhm. Dat is een beetje waar we elkaar voor het eerst eh, tegenkwamen. Ja. Eh, jij mij. Ja, ja, Sterry had mij nog niet gezien toen, maar dat maakt niet uit. Ja. Goed verhaal. Nee. <laughs> maar ga door. maar ehm, ja, dat, eh, in het Sid-Zeemuseum was ehm, ja, mijn, mijn gitaarleraar van vroeger. Die organiseert daar af en toe wat dingen. Ik kom, ik kom oorspronkelijk uit de buurt van Enkhuizen. Hm. En die vroeg of ik daar een keer wilde, wilde spelen met een andere singer-songwriter. Dus toen had ik Sterren gevraagd. Dus dat was het eerste is de optreden wat we volgens mij ook tot nu toe eh, de enige. Die we echt... Eh, maar ehm, eh, ja, en, en bij de release show ging ik als, als, een soort cameraman. ja, Ik, ik, kan een beetje wegduiken af en toe, want ik wil op <laughs> spelen weer aanzetten. Want ja, er staan al genoeg camera's in Ja, deze, bij deze uitzending. Geen dus- privacyverklaring ingevuld of zo. Dus, <laughs> dat, dat, valt ook wel weer mee. Maar ehm, jullie hebben wel een muzikale klik heb ik eh, begrepen. Ehm, wat is, eh, waarom is eh, hij zo belangrijk voor jou dan in dat opzicht, als het muzikaal gesproken gaat? Ehm, ik vind Sven gewoon een hele goede songwriter. zowel qua melodieën als qua tekst. Mhm. ik heb een paar, twee nummers ook op, die EP samengeschreven. Ja. En dan had ik gewoon al een, een opzet voor een nummer. En dan was Sven gewoon heel scherp van... ja, maar wat wil je dan precies zeggen of zo? Weet je? gewoon goede aanpassingen voor de tekst, maar ook qua melodie. Eh, ja, het is ook een beetje moeilijk de vinger op te leggen misschien. Maar het klikt gewoon goed. Ja. ja. Nou want wat ik ook begrepen heb van Sven... is eh, dat hij eh, vroeger nog... dat het nog een beetje een Sven was... die op de middelbare school of zelfs op de basisschool... toen schreef hij ook al liedjes... En toen moest eh, de, de, de juffrouw hem eh, wakker maken... omdat hij tot diep in de nacht eh, liedjes aan het schrijven was. <laughs> Jij bent diep in het archief zitten graven. Ja, ja. maar ik heb het wel gelezen ergens. Dus ja. <laughs> Zo was het toch, of niet? Ja, ik ging, ik ging vaak uh, s'nachts schrijven. Ja, en dan lagen lag mijn, uh, mijn ouders op bed. En dan ging ik in de huiskamer beneden nog even muziek maken. Dus ja, dan, ik, ik was sowieso niet echt goed in opstaan en uh, bed komen. Nee? En ik ben, nog niet? Of eh, wel? Nee, nog steeds niet eigenlijk, nee. <laughs> Maar ik ben ook heel goed in slaap, in, in slaap vallen op, eh, op elke plek. Dus, ja, ja. ja in, de, in de klas viel ik dan ook wel in slaap, ja. ja, ja. Eh, maar hoe hebben je, je ouders het 10 minuten gesprek dan steeds overleefd? Oh, heel goed hoor. Nee, ja. Ik, ja, dat, dat was geen punt. Vraag ik ook aan Sterren. was, ben jij altijd een voorbeeldige leerling geweest op school? ja, wel redelijk. Ja? Ja. <laughs> Er viel nou op jou niks aan te merken. Weinig huiswerk. Ik was inderdaad ik was meer gitaar aan spelen aan het zingen dan eh, huiswerk aan het eh, maken. Maar dat had je ook helemaal niet nodig, toch? Nee, eh, gewoon twee viertje ja. door die middelbare... Voor de kinderen die luisteren, gewoon lekker muziekinstrument spelen. Dat huiswerk, dat maakt echt geen reet uit. Kijk, wijze woorden van Sven Rosmensen. Dus, <laughs> eh, dat mee. Dus, eh, gooi, die, eh, gooi alles, al die leerboeken. gooi de Noordzee in of de IJsselmeer bij wijze van spreken. Want daar komen jullie, in die, buurt komen jullie vandaan. behalve, ja, Sterren niet. Die woonde iets... Voor Sterren is de Noordzee nog de Noordzee wel ja. Ja. Ja. Ehm, wat mogen we vanavond een beetje gaan verwachten? Natuurlijk solo paar nummers van jullie beiden in dat, in dat opzicht. Gaan jullie ook samen nog iets laten horen? Jazeker. Ja, ja we, gaan allebei met elkaar een nummertje meedoen. Ah. Hadden we net besloten. Ja. Dus, oh, eh, dat, eh, nou, dat wordt heel spannend in ieder geval. Dus eh, <laughs> we gaan, ik ben benieuwd hoeveel nummers we gaan laten horen straks live in de uitzending. het schema halen we dus. want ja, tien minuten voor zeven werkte alles weer. Behalve nu mijn laptop. Die staat op een onverklaarbare reden staat die vast. Maar ja, ik heb nog een reservesysteem. En die kunnen we nu gebruiken. Ehm, heb jij ooit gehoord van Johnny Westone? Van Westone? Nee, hè? Nee, nee. komt wel bij jou uit eh, de buurt. Uh, ja, je woont tegenwoordig wel in Amsterdam, maar je komt oorspronkelijk uit Alkmaar. Uit Horen komen zij. Ah. Ja, dus die ziet verderop. maar die uh, jongens, die, tenminste Joost van Weststone, die zei van... ik heb nog een oude Christmas single. vind je wat? Nou ja, oké, dan laat ik hem even horen. Dit is een andere uitvoering van Weststone, zoals je ze eigenlijk gewend bent. De Johnny Weststone Band en Christ Moments. When everybody gets together and the weather is snowy When everybody starts to sing it, I start to get lonely celebrations and the lights will start glowing. When the season comes around, My loneliness is growing. Oh yeah, oh yeah. Last year it was a lonely day. She left the present and she walked away and she was gone. Have a merry, merry holiday. she took my heart away. She left a present for another day, and she was gone. Have a merry, merry holiday, and that is why I'm singing. Don't you go, just look heaven. Oh yeah, oh yeah. Cause last year it was a lonely day. She left the present and she walked away and she was gone. Have a merry, merry holiday. Anyway, last year she took my heart the present for another day and she was gone. Have a merry, merry holiday and that is why I'm singing. Don't you go, just look kids have gone. It's been months since I have seen them. I could have called them up when I found a picture and I felt a little down. But it's okay, they have to grow. They have their lives to live, be happy and be gone. But I don't want to spend this Christmas time alone. een eh, deel van eh, dit eh, gezelschap in de persoon van Nina Lin... die komt over twee weken naar deze studio. Samen met Bartsteen, Amber Kamminga is de rechte naam. En die, gaat, ja, die gaan een aantal nummers ten gehore laten brengen. En dat is dan ook meteen de laatste 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van deze maand. want ja, december is toch meestal een maand waarin eh, dan op een gegeven moment eh, wat, eh, wat singles nog hier en daar worden uitgebracht. Kerst is een beetje een slechte tijd in de muziekwereld. hoor ik altijd vaak om dingen gaan uit te brengen. Dat moet je dan maar zo'n beetje nu gaan doen. Want anders dan ben je gewoon te laat. Nou, ehm, Sven zit er klaar voor. we gaan natuurlijk het, het verhaal van, van zijn EP e behoren. Bijvoorbeeld het nummer waar hij mee begint, want uh, dat is een uh, nummer wat um, natuurlijk ook op de EP staat. En dat is A Memory is a Wild Place to Go. A memory is a wild place to go. Losing track of time on the train ride home. I'm dreaming of your breath upon my skin. But I don't know if we even still exist you might be back tomorrow If I close my eyes today The landscape keeps on moving As my hopes roll high alone A memory is a wild place to go we're on hold, there's things to figure out. Like who we are and what life's all about. We said we'd always cherish what we have. I guess I'm just afraid that you forget be back tomorrow If I close my eyes today The landscape keeps on moving The wilderness won't change Memory is a wild place to go. Losing track of time. Nou, dat is het voordeel als er ook nog een eh, videoproductieteam er ook nog bij is. Ja, dan is het eh, net alsof het een echt huiskamerconcert is eh, hier in deze studio. Ehm, ja, want dat is ook op YouTube de volgende deze uitzending. En als je niet YouTube hebt, maar bijvoorbeeld hier wel woont... dan kun je het op kanaal 40 en 1367 volgen van respectievelijk Ziggo en KPN. Dus daar kan je op kijken. Vorige week was er wat anders te zien. Namelijk een, een commissievergadering over de afsluiting van de Haltestraat. Maar dat is weer achter de rug. We kunnen ons, ja, dat is heel belangrijk Sven. Eh, want eh, de lokale ondernemers willen natuurlijk in de zomermaanden toch nog eh, enigszins weten waar ze aan toe zijn met, ja. met het horecabeleid hier. Dus ja, politiek hoort erbij. Ten slotte zijn we ook een lokale zender. Dus, maar het tweede nummer is nu aanstaande. Want Sven heeft even ook weer daarvoor zich weten te prepareren. En dat nummer, dat is de, ja, ik zeg de, maar het is gewoon Sweet Escape. on your face. You ignite a lover's grace. You're forgiven for all the chaos you made. Let's leave our hallowed house. There's no way to save us now garden, we can feed our maids. so long since we've been this close. Let's remember us this delicate way. Sven Ros. Eh, we gaan eh, nog eh, even één nummer en dan is het de beurt aan Sterren. Want die maakt zich ook klaar om wat te gaan doen hierna. Ehm, inmiddels heb ik eh, ook weer het andere apparaat weer aan de praat weten te krijgen. Dus het, eh, eh, gaat weer, er allemaal weer een <laughs> beetje vrolijker uitzien. zien. Hier heb ik ook nog een aanleiding toe om wat daarover te vertellen. Want Cloud Cuckoo kennen we natuurlijk uit de popronde van afgelopen tijd. Ehm, zij heeft daar onder meer het nummer Alice laten horen. Laat die nou ook voorbij komen in de Rainbow Top 54 die uitgezonden wordt op dinsdagavond 19 december. Schrijf maar op, dan eh, wordt er eh, wat uitgezonden. Een hele lijst met allerlei eh, muziek die min of meer uit de regenbooggemeenschap komen. En ik heb Alice met, van Cloud Cuckoo toegevoegd. En die is gehonoreerd en ik mag er ook nog iets over gaan vertellen. Dus dat ga ik helemaal doen op locatie café Anders is dat eh, de plek waar dat allemaal uitgezonden wordt. Ik weet niet precies hoe laat het tijdstip. Volgens mij vanaf een uur of zeven. En eh, dat wordt prakken, want eh, er zijn ook nummers van ongeveer acht minuten. Maar dit nummer staat er dus ook in. Hier is Cloud Cuckoo met Alice.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 En ze was te zien bij de popronde van het afgelopen jaar. En ze komt dus ook eh, voorbij in de top 54 van Rainbow Radio. dat is dinsdag 19 december. Ik geloof dat dat aanstaande dinsdag al is. Ja, het gaat vrij snel. Ehm, goed, uh, een beetje ook een eh, voorbeschouwing geven in dat programma... Wat, wat wij dan om 6, 9 doen op maandag. Tenminste, ik dan. Want we doen nog even gewoon een extra alternatief. FM. We gaan naar Sterren toe. Want die zit inmiddels klaar voor haar twee nummers... Eh, allebei eh, natuurlijk nummers van haar laatste EP. Want het, eh, dat is, is dan toch wel weer mooi. en een van de nummers staat ook in de titel van de EP.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 Want er is ook een soort podium... nee, ja, zeg ik het goed? Podium, podium Victoria heet het toch? toch? Klopt, Podium Victoria on Tour. moeten we het zo dadelijk nog even over hebben. want volgens mij is dat nog aan de gang. Nou, ik was, wat ik al zei, op 14 oktober. dus precies twee maanden terug toen was die EP-release show in de bovenzaal van Paradiso. Mensen, dan heeft Sterren daar natuurlijk eh, mensen uitgelegd... hoe dat dan een beetje in haar hoofd eraan toe ging over liedjes schrijven. En wat zei ze over bijvoorbeeld dit liedje? Het is eigenlijk het meest verdrietige liedje wat ik eigenlijk eh, geschreven heb. En daar gaan we nu naar luisteren. Dat nummer dat heet Hurtful. you just need time. You've got a girl at home, worried sick about what's still to come. No more trust in you, and I'm not surprised. I'm the cause of it, aren't I? please consider my side. Though I thought that you treat me right, I was only fun at the time. So it's hurtful love, and I don't think that you realize the hurt you caused. Made her cry herself to sleep. It's hurt. to sleep is hurtful love, and I struggle. our feelings. So it's hurtful love, and I don't think that you realize the hurt you caused. Made us cry ourselves to sleep. It's hurtful love, and I struggle. Sterrenweldering. We gaan ze eh, zo dadelijk eh, natuurlijk eh, nog horen. Maar dan met Sven samen. Maar we hebben ook nog van Sven iets klaarstaan. En dat is van een van zijn eerdere werken. A World We Believe In.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 van deze uitzending is eh, volgens mij toch die kersthamster van, eh, van, dat, eh, van dat supermarktbedrijf wat we hier ook hebben rondlopen. World Do You Believe In van Sven Ros. Ik vond het een heel mooi liedje Sven, een van je betere nummers. Thanks, ja, daar ben ik wel met je eens eigenlijk. Ja, ja dat, eh, het staat als een huis. Dus eh, <laughs> goed, eh, we hebben hem er nog even toch erbij gehaald. we gaan er nog eentje doen. En die is van de Kittens. De Kittens. die hebben, of de Clittens zelfs. De, de Clittens heet ze. En die sluiten dit uur af. bijna had het helemaal slecht uit gezien voor deze uitzending. Maar goed, het is allemaal goed gekomen. Wat een stroomstoring. En het nummer heet Atlas.